Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De kinderopvang heeft te weinig risico's van kindermisbruik. Dat zegt de commissie Gunning die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft onderzocht. De commissie vindt dat er voortaan altijd twee begeleiders op een groep aanwezig moeten zijn om misbruik te voorkomen. Verder stelt de commissie dat meldingen over de hoofdverdachte Robert M. hadden moeten leiden tot een verdenking of strafrechtelijk onderzoek. Naar aanleiding van het rapport wil advocaat Korver namens een aantal ouders aangifte doen tegen Albert Drent... Hij was directeur van het Hofnarretje waar een deel van het misbruik plaatsvond. In een reactie stelt Drent dat hij altijd heeft gehandeld volgens de richtlijnen en nooit nalatig is geweest. In de zaak Wilders heeft de advocaat Moskovic de getuige Bertus Hendricks beschuldigd van eet. Hendricks was gastheer van het veelbesproken etentje, waar zowel Tom Schalke, een van de rechters die opdracht gaf tot vervolging van Wilders, als Arabist Hans Jansen, die juist was opgeroepen als getuigendeskundige in de rechtszaak, aanzaten. Op de zitting zei Hendricks dat Jansen was uitgenodigd om te discussiëren over de islam en de islamisering. Moscovici hield hem daarna een krantencitaat van Hendricks voor... waarin hij eerder zou hebben gezegd dat Jansen was uitgenodigd omdat hij getuigendeskundige was. Volgens Moscovici komt dat neer op mijn eet. De rechtbank moet nog beslissen of daarover een procesverbaal wordt opgemaakt. De strijd om de macht in Ivoorkust heeft volgens schattingen van de VN zeker duizend mensen het leven gekost. Dat zegt de chef van de VN-militairen, Alain Leroy. Volgens hem zijn de afgelopen vier maanden ongekend zwaar geweest voor de vredestroepen die in Ivoorkust actief waren. Hij erkende dat er van de vredesmissie weinig terecht was gekomen. Aan de machtsstrijd in het West-Afrikaanse land kwam pas een eind nadat Frankrijk zich er militair mee ging bemoeien.